Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. NS-personeel wordt steeds vaker bespuugd, bedreigd of mishandeld. Vorig jaar waren er ongeveer een derde meer incidenten dan een jaar eerder. Volgens de NS hebben reizigers sinds de coronacrisis vaker een kort lontje. En ook zien ze dat jongeren vaker wapens bij zich hebben. Bij bijvoorbeeld eh, fouillering, dat ze steekwapens tegenkomen als bijvoorbeeld een zakmes of scheermesjes. Eh, ja, dat is natuurlijk echt enorm zorgwekkend dat dat eh, gebeurt. Het gaat vooral mis op het moment dat iemand wordt aangesproken op de huisregels of als er niet is ingecheckt. De NS wil de agressie onder meer aanpakken door meer camera's te plaatsen. Mensen buiten de Randstad hebben weinig vertrouwen in de politiek. Het Kieskompas heeft daar onderzoek naar gedaan. Ook denken mensen in bijvoorbeeld Groningen, Friesland en Drenthe... dat de mening van mensen in de Randstad zwaarder meetelt... dan die van andere Nederlanders. Over een maandje zijn de Provinciale Statenverkiezingen. De meeste mensen in het onderzoek zeggen dat ze het nog wel zinvol vinden om te stemmen. En de drie onbekende vliegende objecten die Amerika de afgelopen week uit de lucht schoot... hadden waarschijnlijk niks te maken met Chinese spionage, heeft president Biden gezegd. Al weet hij nog niet precies wat voor dingen het wel waren... Begin deze maand zweefde er een tijd een ballon boven Amerika. De VS denkt dat China daarmee wel wilde spioneren. Sindsdien doken er meer onbekende vliegende objecten op. En voor de aardbevingen in Syrië en Turkije zijn al tientallen hulpacties opgezet. Maar volgens de Dierenvoedselbank in Maasluis bij Rotterdam vergeten we de dieren. Dat zeggen ze tegen Hart van Nederland. Een dierenleven telt net zo hard als een mensenleven, vind ik. Er zijn heel veel organisaties momenteel in Turkije die echt eh, op, ten koste van hun eigen leven echt gebouwen binnengaan om dieren te redden. Dus ik vind het sowieso heel belangrijk dat ze gewoon te eten hebben. Ik ben zelf vrijwilliger eh, bij het dierenasiel, dus ik weet eh, hoe belangrijk het is als eh, mensen doneren. Vandaag vliegen er vrijwilligers naar Turkije om te helpen. Er is ook al een vrachtwagen met 3000 kilo dierenvoeding richting het land op weg. En het weer nog een grijze dag met veel wind, af en toe motregen. Vanuit het noorden zijn er ook nog eens buien. Eind van de middag en avond wel vaker droog en wat opklaringen. tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Het vertrouwen in de politiek is buiten de Randstad het laagst... blijkt uit een enquête die regionale omroepen hebben laten uitvoeren. De meeste mensen vinden het wel belangrijk om te gaan stemmen. Steeds vaker krijgen NS-medewerkers te maken met geweld en agressie. Vorig jaar waren er bijna duizend incidenten. In Rotterdam zijn twee autodieven gewond geraakt toen de politie hen achtervolgde. Een van de mannen is door een politiehond gebeten. Het weer. In de loop van de dag trekken enkele stevige buien vanuit het noorden over ons land.